De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de uitspraken zuiver antisemitisme. De bewuste spreker geeft tegenover de Telegraaf een andere lezing. Hij zou hebben bedoeld dat de intifada had moeten doorgaan. Doelend op de jarenlange Palestijnse opstanden tegen Israël eind vorige en begin deze eeuw. Een van de piloten van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat werd neergehaald boven Iran is gevonden door een reddingsteam. Dat zeggen Amerikaanse bronnen tegen CBS News. Correspondent David Poort over dat vliegtuig. Dat zou heel goed een F-15 Strike Eagle kunnen zijn. En eh, dus niet een F-35, want daar had de Iraanse media eerder eh, berichten van naar buiten gebracht. De F-35 heeft maar één bemanningslid. Nou, de andere piloot wordt nog gezocht. Het is nog niet duidelijk waar hij is. De politie heeft een opsporingsambtenaar van de marechaussee opgepakt. De man van 31 wordt verdacht van het lekken van ambtelijke informatie, zoals persoonsgegevens. Ook een andere man werd opgepakt. Hij zou hebben geholpen bij het verspreiden van de informatie. Door een verzakking van het spoor bij Vught rijden er vandaag geen treinen meer tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Bokstel. Spoorbeheerder ProRail vermoedt dat werkzaamheden bij het station de oorzaak zijn. Er worden bussen ingezet, maar reizigers wordt geadviseerd om alternatief vervoer te kiezen omdat het druk is. Drie weken geleden reden er op dezelfde trajecten meerdere dagen geen treinen nadat een werktrein was ontspoord en een wissel kapot ging.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 on, come on. Catch by surprise. Let's catch by surprise. Hey. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Hey. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Hey. Let's catch by surprise. Let's catch by surprise. Do me. cheat.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 Michiel van der